Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is onduidelijk of de strengere asielwetten van voormalig PVV-minister Faber het gaan halen. Na een kamerdebat van bijna 16 uur is nog onzeker of de PVV en het CDA de wetten zullen steunen. Dat zal volgende week bij de stemming blijken. De PVV wil de wetten aanscherpen, terwijl het CDA, net als andere partijen, twijfelt aan de uitvoerbaarheid. De demissionaire asielministers Van Wil en Keizer zeggen dat ze niet meer aan de wetten willen sleutelen. Israël heeft de toevoer van hulpgoederen in het noorden van Gaza voor twee dagen stopgezet. Premier Netanyahu zegt ermee te willen voorkomen dat de spullen in handen vallen van Hamas... nadat er beelden waren opgedoken van gewapende mannen die bovenop vrachtwagens met hulpgoederen zaten. Hamas zegt daar niets mee te maken te hebben. Israël zegt dat de distributie van hulpgoederen in het midden en zuiden van de Gazastrook gewoon doorgaat. De Iraanse voorraad verrijkt uranium is waarschijnlijk voor een groot deel nog intact. Dat schrijft de Britse krant Financial Times op basis van een voorlopig rapport van een geheime dienst... die niet nader wordt genoemd. Afgelopen weekend gooide de VS extreem zware bommen op drie Iraanse nucleaire installaties. President Trump houdt vol dat die volledig werden weggevaagd. Maar de inlichtingendienst van het Pentagon twijfelt of dat klopt. De geheime dienst waar de Financial Times over schrijft... zegt dat Iran de voorraad verrijkt uranium tijdig had verplaatst. De Oranjevrouwen hebben de uitzwaaiwedstrijd vlak voor het EK met 2-1 gewonnen van Finland. Vivianne Miedema scoorde twee keer. Volgende week zaterdag speelt Oranje in Zwitserland de eerste wedstrijd op het EK tegen Wales.